1 uur. Het Holtkamp met het NOS-journaal. De Europese ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden over een nieuw steunpakket aan Griekenland van 86 miljard euro. De ministers waren er binnen een paar uur uit. Ze hebben er vertrouwen in dat Griekenland gaat bezuinigen en hervormen. De parlementen van de eurolanden moeten nog instemmen met de steun. Dinsdag komt de Tweede Kamer daarvoor terug van reces. Griekenland heeft het geld snel nodig. Het land moet volgende week donderdag een flinke afbetaling doen. Afgelopen ochtend stemde het Griekse parlement in met het steunpakket en de voorwaarden die eraan vastzitten. De Amerikaanse hulpverlener Kayla Muller, die anderhalf jaar lang gegijzeld werd door IS, werd geregeld verkracht door de hoogste leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Dat heeft een 14-jarig meisje dat samen met Muller gevangen zat gezegd tegen Trouw. Het verhaal wordt bevestigd door Amerikaanse inlichtingenbronnen. De 25-jarige Muller werd in 2013 in Syrië ontvoerd door IS. Begin dit jaar meldde de terreurorganisatie dat ze bij een luchtaanval was omgekomen... en liet foto's van haar dode lichaam zien. Al-Baghdadi kwam vaak op bezoek en nam Muller mee naar zijn kamer... waar ze al seksslaaf diende. De storing bij T-Mobile is nog steeds niet verholpen. Door problemen met software kunnen sommige klanten niet bellen of gebeld worden. T-Mobile kan niet zeggen wanneer de problemen voorbij zijn. De storing begon afgelopen middag om twee uur. Eerder meldde T-Mobile dat rond kwart voor tien in de avond alles weer zou werken, maar het is dus niet gelukt. De provider zegt dat zo'n 30% van de 3,7 miljoen klanten getroffen is door de storing. In de eredivisie voetbal is één wedstrijd gespeeld. Vitesse won thuis met 3-0 van Roda JC. Het weer. verspreidt over het land vallen een paar stevige buien met plaatselijk onweer. Later vannacht trekken de buien weg. Overdag wisselend bewolkt en enkele buien. Het wordt 19 tot 24 graden.